Daardoor krijgen anderen later een vaccin, zoals ouderen of mensen in de gehandicaptenzorg. De GGD's vinden dat zorginstellingen moeten kijken welk personeel echt geprikt moet worden en welke medewerkers misschien kunnen wachten. In Montfort in Utrecht hebben gisteravond tientallen inwoners geprotesteerd. Ze zijn boos over een steekpartij afgelopen weekend... waarbij een Soedanese vluchteling een meisje van 16 neerstak. Zo'n incident verwacht je niet hier, maar ergens ver van huis. Dit meisje had ook zo je dochter, moeder of buurmeisje kunnen zijn. De burgemeester van Montfort belooft dat ze gaan praten met de bezorgde inwoners. Je zou denken dat giga veel bedrijven failliet zijn gegaan door de coronacrisis... maar het afgelopen jaar was daar nog geen sprake van. Er gingen deze eeuw zelfs nog nooit zo weinig bedrijven over de kop als in 2020. Deskundigen denken dat het komt door de overheidssteun... maar dat er nog wel een golf aan faillissementen gaat komen. In de Australische stad Melbourne is een asiel overvallen. Een gemaskerde man in kleding richtte een pistool op een van de medewerkers en riep... Waar zijn de katten? Daarna bond hij de medewerker vast. De Australische politie vindt het een heftige zaak. You know, really concerning that um, someone has confronted someone like that in the middle of the night. De medewerkster van het asiel wist los te komen en sloeg alarm. Maar toen de politie bij het asiel in Melbourne aankwam, was de man er al vandoor. Hij is nog steeds op de vlucht. De politie denkt dat hij zich zorgen maakte over de toestand van de katten en of ze wel goed verzorgd werden. Het weer, nu regent het nog flink. Later vanochtend klaart het overal op en schijnt de zon af en toe. Vanmiddag kan het noorden nog wel een buitje krijgen, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt ongeveer 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Een ander verhaal voor de spoorwegen tussen Hoorn, Kersenbogert en Hoogkarspel... rijden momenteel geen treinen. De oorzaak is een defecte trein.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 Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. They tear me down, tear me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgorganisaties laten veel meer medewerkers inenten dan eigenlijk mag. Ze melden bijvoorbeeld ook kantine- en kantoorpersoneel aan. En hierdoor verdringen ze verpleeghuispersoneel dat voorrang heeft, meldt Nieuwsuur. Ondanks corona is het faillissementcijfer opvallend laag. 2700 bedrijven gingen vorig jaar failliet, meldt het CBS. Het laagste aantal in 20 jaar. Wel zijn meer ondernemers gewoon gestopt, zonder faillissement. President Trump heeft voor het eerst sinds de bestorming van het kapitool vorige week gesproken met zijn vicepresident Pence. Volgens een anonieme functionaris was het een goed gesprek. En het weer. Eerst nog regen, later geregeld zon en het wordt ongeveer 7 graden.